Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Franse minister K. dat zo'n verbod in strijd is met de grondwet... en de spanningen tussen bevolkingsgroepen alleen maar vergroot. Cazeneuve gaat daarmee in tegen premier Valls... die de verhullende kleding op de Franse stranden wel wil verbieden. De Franse Raad van State heeft een voorlopig einde gemaakt... aan het bikini verbod in één Zuid-Franse badplaats. Toch houden burgemeesters van andere badplaatsen in Frankrijk vast aan het verbod. Bij de strijd om de Libische stad Sirte heeft terreurgroep Islamitische Staat zeker 34 Libische strijders gedood en 180 verwond, meldt persbureau Reuters. De milities strijden samen met de Libische regeringsleger tegen IS. IS-strijders hebben zich nu verschanst in een klein deel van Sirte. De leider van de Colombiaanse rebellenbeweging FARC heeft zijn strijders opgeroepen vanaf middernacht lokale tijd de wapens neer te leggen. Dat is vanochtend 7 uur in Nederland. Daarmee komt er een einde aan een gewapende strijd van 52 jaar tegen de Colombiaanse regering. Afgelopen week bereikten de FARC en de regering een definitief vredesakkoord. Dat akkoord wordt nog wel voorgelegd aan de Colombiaanse bevolking. Bij de jarenlange strijd tussen beide partijen kwamen zeker 220.000 mensen om het leven. Bij een brand in een zorgcentrum in Krabbendijk in Zeeland is een dode gevallen. Vier mensen raakten gewond door het inademen van rook. Bewoners van 27 appartementen zijn voor vannacht ergens anders ondergebracht... omdat hun kamers onbewoonbaar zijn. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. Die begon in een van de kamers van het zorgcentrum. Het weer de komende uren neemt de bewolking toe en valt er een enkele bui. De temperatuur daalt tot zo'n 16 graden.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 you change your mind, if you wanna stay mine, just love me forever. Love me forever. Why don't you come back? Please, hurry. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back?